Visser met het NOS-journaal. Naast de politieman in opleiding vonden in Almelo lag zijn dienstwapen. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Almelo bekendgemaakt. Staat niet vast of hij met dat dienstwapen een cachère en zichzelf heeft doodgeschoten. Nederlands Forensisch Instituut doet uitgebreid schietproeven... waarvan de resultaten op zijn vroegste maandag te verwachten zijn, zegt het OM. Gisteren werd in een supermarkt in Almelo een cachère van 18 doodgeschoten. Ze was waarschijnlijk de ex-vriendin van de politieman van 25. In het huis waarin hij werd gevonden lagen twee afscheidsbrieven. Het aantal slachtoffers van het afluisterschandaal bij de schandaalkrant News of the World ligt rond de 800, heeft Scotland Yard gezegd tegen de Britse krant The Times. Voor het onderzoek heeft Scotland Yard ruim 2000 mensen gesproken. Zo'n 800 mensen zijn afgeluisterd of er staan gegevens van hen op computers van de privédetective van News of the World die in beslag zijn genomen. Onder de slachtoffers zijn politici en filmsterren. Eigenaar en mediamagnaat Rupert Murdoch trok na het afluisterschandaal de stekker uit News of the World. In Argentinië is Cristina Fernandez opnieuw beëdigd als president. Het is haar tweede termijn. Fernandez is de eerste vrouw in Latijns-Amerika die is herkozen als president. In toespraak zei ze dat ze zich blijft inzetten voor vervolging van bestuurders tijdens de junta van 1976 tot 1983. Fernandez hoopt dat Argentinië, als ze in 2015 aftreedt, het boek over mensenrechten schendingen tijdens de dictatuur gesloten zal hebben. In de divisie heeft FC Twente gewonnen van NEC. In Enschede werd het 2-0. Na iets meer dan een uur kwam Twente op voorsprong door het doelpunt van de Jong. Een kwartier later besliste Chadli de wedstrijd. Het weer. In het noorden is er nog kans op een bui.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 Het eerste uurtje een mix van dance en R&B. Dus je ons gewend bent. En het tweede en derde uur lekkere stevige mix met onze eigen resident DJ Dan Zometeen onderweg de nieuwe plaat van Army van Buren. Samen met Arm Young. Met eh, het mooie nummer Utopia. Maar eerst hier Ina met haar laatste verschenen hit Endless. natuurlijk in Zandvoort gewend. Maar eh, ja, het is nog best pittig. Maar gelukkig nog geen sneeuw, hè. Worden muziek van Armin van Buren, tezamen met Adam Young, met Utopia. daarvoor muziek van Ina. En laatst verscheen het Endless. Die van Zandvoort, The Nightwalk. Wat dacht je van Nederlandstalige muziek van Sef? Hij doet het samen met een man die... Eh, ja, ze zijn eh, voor het nummer overgevlogen naar Thailand om het stukje op te nemen van Hans de Boy. Hier is Sef, tezamen met Hans de Boy met Diamanten. Zaterdagavond, de and Night. Dubai Mijn zonnebril heeft de zonnebril Shine, ik kijk in de spiegel als ik zonne wil ah, Want ik ging voor best lekker gaan Tot de motherfucking hits zijn mijn stekker gaan uh, Ochtend, ik hoor de wekker gaan Opstaan, ik moet weer naar nieuwe plekken gaan Meer mensen blessen, meer mensen zeggen Sef is de beste, maar ik wil niet opscheppen Ik ging van hangen, lopen in blokjes Naar het kopen van riemen met blokjes De op, non-stop zet ik dingen op Slot, tracks, chicks, the game, noem me op uitgaan, niet te veel nadenken Nadenk je nou echt dat ik nadenken, nog wel nadenken? Na nou, never, een aandenken, een katertje, maar whatever en in je huis Maar denk maar niet dat ik kom zingen op je vuist Want ik heb het veel te druk Ik ren van hot naar her, ik heb te veel geluk, yeah En met een beetje drugs Lijkt het al snel of ik de hemel kus Dus rekeningen laat ik liggen Veel te druk met handtekeningen fixen Contracten, schmonta zie daar de regen. Met pakken uit de hemel komt het naar beneden. mee Of ben ik zo verblind dat ik dat alleen Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Suicide is killing me. You're getting into my head, you're like a guillotine. You've got me gasping for air in your vicinity. And now you're saying some things that you don't really mean. This really mean. How the hell am I caught up in between? Devil's advocate, trying not to intervene. Putting up a front like it ain't a thing to me. I swear that's gotta be the worst position to be in. Being, I guess you feel like you've been ignored. And your perfect picture turned into a jigsaw. Cause when you're around me, you get a little withdrawn. And we just can't seem to find time to sit can talk. I know she isn't sure. Uh, ah, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house, and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. Why you acting like a kid up in the playground? If you got something on your mind, why don't you lay it out? Feels like the end of us is coming any day now, any day. I thought we'd never separate. I can be destroyed but not defeated, and it's Hemingway. You know it's probably for the best anyway. Cause my suspicious mind was wearing your jealous face. Let's go our separate ways. Uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof in one house and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. happens when the hourglass of love runs out. Within four walls in one house, and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. when the hourglass of love runs out. Under one roof and one house. GFM Zandvoort voor de muziek van Tiny Tampa tezamen met Esther Dean met Love is Suicide. En daarvoor muziek van Chef tezamen met Hans de Boy met Diamanten. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Iedere zaterdagavond zijn we bij tussen 9 en middernacht met het beste van dance en R&B. En natuurlijk straks DJ Mouse. in de mix hier op de radio. En nog even een beetje shownieuws voor je. Beyoncé is een kreng. Misschien wist je dat al, misschien ook niet. Toegeven, wanneer je verantwoordelijk bent voor het feit dat 70 mensen vlak voor de kerstdagen zonder baan op straat komen te staan. Dan zou je op zijn zag gezegd eh, ongelukkig kunnen noemen. Anderen noemen het harteloos, maar eigenlijk is het gewoon een grove schande. Het ex-personeel van eh, Gate 5 kan Beyoncé inmiddels wil schieten. Gate 5 was samen met B het dansspel Star Power aan het ontwikkelen. Maar opeens besloot Beyoncé dat het genoeg was. Na verluid kostte dat Gate 5 een goede 7 miljoen dollar. Volgens de Engelse krant, de Daily Mail komt door de bye-bye van Beyoncé de hele, het hele plan in de prullenbak. Als bij de carrière van alle werknemers. Gate 5 wil nu de som van 100 miljoen dollar zien als genoegdoening voor de geleden schade. En uiteraard is het management van Beyoncé een andere mening toegedaan. En zou Gate 5 zich niet aan bepaalde deadlines hebben gehouden. Eh, ja, we gaan je zeker hier op de hoogte houden bij ZFM Zandvoort over hoe het nou allemaal af gaat lopen. En ik heb nog nieuws over Lady Gaga. Lady Gaga schijnt behoorlijk geobsedeerd te zijn door haar door prinses Diana. Obsessie uit ze ook in haar nieuwste nummer. Volgens de vrienden van de zangeres ziet Gaga zichzelf als de popversie van de overleden prinses. Gaga weet dat ze net zo beroemd en herkenbaar is als Diana. Ze droomt dat ze op dezelfde manier overlijdt, terwijl ze door opgevochten fotografen achterna wordt gezeten. Ja, volgens mij ben je dan toch een klein beetje gek in je hoofd, hè? CFM Zandvoort. Zaterdagavond terug naar de muziek. En wat voor muziek. Onderweg Lisa Lisa de Cold Jam met Let the Beat Hit Em. Alleen dan de 2011 versie. Maar eerst hier LMFAO met Sorry for the Party Rocking. The most back-to-back -back beats. Nightwalk. Sorry for Party Rocky. automatic like Uzi, Uzi with the sick flow, make a shit go crazy and flash them tatas. Red food, the dude, a true party rocker. I'm true to the game too. It's called beer pong and I can't lose. I got a bunch of bad bitches in the back with some rock on tap and a little bit of Grey Goose. Ooh, oh yeah, we killin' shit. With all money we diligent, so here's a sorry in advance. No hard feelings, bitch. Sorry for party rockin'. People always say that my music's loud. Cold Jam met Let The Beat Hit Em. En daarvoor muziek van LMFAO met Sorry For The Party Rocking. TFM Zandvoort, zaterdagavond, je luistert naar een Nightwalk. We gaan door met muziek onderweg. Jason Derulo met zijn laatste A Breathing. you ziet Chris Lake met Sundown. ZFM's Nightwalk. Nightwalk. Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Door is juist muziek van Firebeats met funky shit. Daarvoor Jason Derulo met zijn laatste hit Breathing. En daarvoor Chris Lake met Sundown. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Iedere zaterdagavond zijn we bij je. En ook iedere zaterdag hebben we voor jou de party update. Ik moet je alleen bekennen. De computer heeft even de kuren, dus ik heb eventjes wel te feesten. Zo, ik krijg een roet daarvoor. Ik heb wel de feesten, maar niet de, eh, de line-up helaas. Die eh, valt gewoon weg op een of andere manier. Ik heb al een paar keer gehersteld, maar op een of andere manier. Ik heb eh, een beetje linkerhanden met computers. zal een beetje aan mij liggen, denk ik. CFM Zandvoort, de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal Nou, als altijd iedere zaterdagavond Framebusters in de Escape in Amsterdam met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij is degene die daar de, de DJ's allemaal regelt. En ja, en zelf zit er natuurlijk, of staat hij ook achter de deks. de rest vanavond in Air in Amsterdam. Amsterdam Defected in the House. In de eh, Bitterzoet hebben we de Daisy Age. In Club Fox hebben we Wolf. En in Club Light Wild Unlimited. En Club Roses Fjotje Kanandonga Sabado. Dat het allemaal moet doen. Je moet het gewoon meemaken. En ik zit je zojuist te vertellen van eh, dat eh, in Escape in Amsterdam Framebusters. Nou, ik moet je vertellen. Vanavond hebben ze een, aangepast iets. is dus vanavond Brainwash met de Raimundo, Giuliano, Sexy Mr. S on Sex. De MC is Miss Bunty. En in Electric at the Loose hebben we Mel Moreno. Ja, ik krijg net even die flyer in mijn handen gedouwd van, uh, van de collega's van uh, Raimundo. Ja, het is een beetje stom als ik zeg eh, Brainbusters en het heeft een heel andere naam. CFM Zandvoort, wat hebben we nog meer vanavond te doen? In Havana, Amsterdam hebben we vanavond Aan de Bas. En in Hotel Arena hebben we Punkadelic The Takeover. En dat is met de uh, Nestor Ziel, Rivon en Aaron Gill, Lucian Ford, Michael Mendoza, Eric E. En hosted bij MC Roga. En in de Latin Area hebben we nog veel meer DJ's een Area. Pascal Moreno en Tyrone Campbell. Rashi Romero, Brian Chundro en Santos. En Groove Natics. En dit is hosted bij Dimitri Nikita. Dat vanavond in Hotel Arena. Funkadelic The Takeover. En vanavond in Jimmy Woo Fucking Pop Choirs. In de Melkweg Dance and Producers. En in de Panama Sexy in the House Meets Soundcheck. En dat is met de Brothers in the Boots. Kimberly Ramirez, Owen Joy, Dicey. Dat is op de main eh, stage en in de studio Kid Q, Gijs Gieringa, Jean Jansen, Revo Ref, Stevie Wonder en DJ Staysco. Vanavond moet jullie er zijn in de Panama voor Sexy in the House meets Soundcheck. En de Studio 80 eh, in Amsterdam hebben we Welcome to the Future. En in de Sugar Factory it's Louis David. En in de Supper Club vanavond uh, Elite. En dat is met Sam Fox, Irwan, Jim Aaschier, Kid Q, Giancarlo Carlo en MC is Iceman. Dat vanavond in de Supper Club Elite. En in de Westerunie vanavond ook in Amsterdam. Click and Save Me. En dat is eh, Eric e- Eendhuizen in de line-up. Taras van der Voorde, Warren Fellow, Isis, Wouter de Moor, Philip Young, Delicatesse, Stefano Ricetta, Mike Ravelli, Miss Malera, Sandrine, Il Bitch, Mirella Cruz, Brent Rosendaal Tim Wolf. Nou, nog veel meer. <laughs> Het, lijstje gaat gewoon door. Ik eh, denk dat er pak een beetje 20 eh, <laughs> mensen aan het draaien zijn vanavond in de Westerunie. unie <laughs> Ik ben even maar apropos voor. Ik ga technisch van, jeetje wat een lijst. Als ik dat allemaal moet opnoemen, dan, eh, ja, dan kan ik alvast een paar biertjes erbij pakken. Want dan gaan we het niet redden voor het einde van de dag. Dan gaan we even kijken of er ook nog feestjes hier in de buurt zijn. Ja, Amsterdam is natuurlijk ook niet ver weg. Maar hè, je hebt van, ik moet drinken en ik heb allemaal... Nee, dan, eh, dan gaat het hem niet worden, denk ik. Ja, of je moet een taxi nemen. In Zandvoort, ja, ik weet niet hoe lang het duurt hoor. Want staat er niet bij. Maar in een Ries we disco en classic party XL. En wat het precies in Houdt de line-up, eh, die ze eh, niet bekend. En het begint allemaal, het is begonnen vanavond om 8 uur. En eh, ja, hoe lang het duurt, ik heb eigenlijk geen idee. wat is een Disco Train feestje. Anders moet je even kijken op disco-train.nl. En dan krijg je daar de link van Disco Classics Party XL Warmond. En dan kom je <laughs> uiteindelijk terecht in Zandvoort. Ja, heel ingewikkeld allemaal. Mag de pret allemaal niet drukken. We gaan door met muziek, want anders dwalen we helemaal af. Dan is het meer gelul dan dat je muziek op de radio hoort. Onderweg Rio featuring Jean met Animal. Maar eerst hier Quick Shock met These Boots Are Made For Walking. Terwijl Sinatra, Nancy Sinatra, herleeft de oude tijden in een nieuw jasje. Met Boots Are Made For Walking. Quick Jacks, nu hier op CFM Zandvoort. CFM. looking out for you. Dat was muziek van Rio featuring Jean met Animal. En daarvoor Quick Jack met Boots Are Made For Walking. CFM voor de Nightwalk. Zometeen nog onderweg voor je. Muziek van Donny featuring Eileen Georgia met Hot Girls. Oftewel Elena. Samen met haar oude bekende Donny met Hot Girls. De laatste verschijning van Elena. En eerst nu RJ featuring Pitbull met You Know It Ain't Love. En ik zeg tot zometeen aan de andere kant van het 10 uur met DJ Mauzo in de mix hier op je radio. Holland's number one, number one dance show. Night Nightwalk. Saturday night on CFM. Love to hate me, I love that you hate me greatly. I appreciate your love, love. If you want me now Celebrate the love that we have inside Like a full moon rise Right here into my arms Every day I feel I can live or die If you realize When you walk right fijne dagen en een voorspoedig.